uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Centrale Ondernemingsraad, de COR. Dat derde onderzoek richt zich op een lid van de COR. Aanleiding daarvoor zijn de uitkomsten van het oriënterende onderzoek naar de luxe feesten, de cruises en peperdure vergaderlocaties van de COR. De huidige korpschef Erik Akerboom deed vanwege dat hoge uitgavenpatroon al aangifte tegen de voorzitter van de raad, Frank Gilte. En ook de rol van oud-korpschef Gerard Bouwman is onderwerp van onderzoek. Vertrekkend president Obama zegt dat Donald Trump zich zal inzetten voor de NAVO en andere internationale relaties. Trump heeft dat vorige week tegen hem gezegd tijdens een ontmoeting in het Witte Huis. In zijn verkiezingscampagne was Trump nog sceptisch over het militaire bondgenootschap. Obama zegt dat Trump geen ideoloog is, maar een pragmaticus. Ook sprak Obama bewondering uit voor de manier waarop Trump de kiezers heeft aangesproken. Maar hij heeft zijn opvolger wel gewaarschuwd dat zijn uitspraken meer impact zullen hebben als hij straks president is. De maatregelen tegen de vogelgriep zijn aangescherpt. Naast de ophokplicht mogen pluimveebedrijven vanaf nu geen mensen van buitenaf meer binnenlaten, behalve de dierenarts. Ook moeten kinderboerderijen en dierentuinen voorkomen dat bezoekers in contact komen met de vogels. De maatregelen worden genomen omdat het besmettelijke vogelgriepvirus H5N8 in onder meer Hongarije, Duitsland en Oostenrijk is uitgebroken. In Nederland werden de afgelopen dagen ook besmette vogels gevonden. Lodewijk Asscher vindt dat in de PvdA een ander soort leiderschap nodig is. In het eerste debat met zijn tegenstander Samson zei Asscher dat hij veel waardering heeft voor Samson, maar dat er iets moet veranderen aan de koers, leiderschap, toon en boodschap. Hij benadrukte dat de achterban erop moet kunnen vertrouwen dat er niet te onderhandelen valt over de principes van de PvdA. Samsom zei dat er weinig meningsverschillen zijn tussen hem en Ascher. Het weer, bewolking en af en toe regen.